Goedemiddag, ik ben Caspar Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer een bloedhete dag. De provincies Gelderland, Limburg en Brabant hebben de eerste hittegolf van het jaar in de pocket. IJsverkopers draaien overuren en ook bij het water is het druk. In Zandvoort staan de parkeerplekken niet alleen vol met auto's, maar ook met deelscooters. We zijn eerst met de trein gaan, we komen bij uit Amsterdam. Eerst met de trein naar Zandvoort. Het hadden we geen zin om in eh, de bezweten bus te gaan zitten. En toen dachten we, we pakken een deelscooter. De hitte en droogte zorgen ook voor problemen. Zo heeft de brandweer in Brabant met veel moeite een heidebrand onder controle gekregen. En in Gelderland houdt de brandweer natuurgebieden extra in de gaten vanuit de lucht. Al onze kazernes zijn paraat. We hebben 41 kazernes in onze regio. En samen met eh, onze regio eh, Noordoost-Gelderland eh, eh, regelen we eigenlijk de natuurbrandbeheersing op eh, de Veluwe. Maar daarnaast hebben we ook nog eenheden van Defensie... die ook met de blushelikopter paraat staan voor ons. Ook het weekend blijft het heet, dus als je van plan bent om wat leuks te gaan doen... check dan wel even of het doorgaat, want sommige evenementen zijn afgeblazen vanwege de hitte. Op Vlieland bijvoorbeeld gaat de halve marathon niet door. Een Amerikaan van 33 moet zeven jaar de cel in... omdat hij twee agenten neerstak in Groningen... tijdens de corona-avondklok begin vorig jaar. Hij begon te steken nadat politiemensen hem en zijn vriend om een idee vroegen... omdat ze s'avonds op straat waren. Die agenten raakten gewond. De man krijgt ook TBS. Het Songfestival is volgend jaar in Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle of Sheffield. Ze zijn uit 20 kandidaatsteden gekozen om hun pitch verder uit te werken. Het Verenigd Koninkrijk organiseert het glitterjurken- en witmachine spektakel vanwege de tweede plek dit jaar. Oekraïne won het Songfestival, maar vanwege de oorlog kan het evenement daar niet worden gehouden. Dan nog het weer. Zonnig en op veel plaatsen tropisch warm.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 I mean that. narcissists love the ignorant. I like to think he gladly take us all. The kids are not alright. None of us are right. I'm tired, but I won't sleep tonight. Cause I still feel alive jouw keuze ZFM.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 Dat melden meerdere verslaggevers ter plaatse. Het gebeurde op een podium ergens in de stad. De aanvaller zou zijn gearresteerd. De precieze toestand van Rushdie is onduidelijk. De Nederlandse brandweer roept op om wegbermen in de buurt van natuurgebieden zo snel mogelijk te maaien en daarna het maaisel op te ruimen. Dat zou nodig zijn omdat het risico op natuurbranden op dit moment hoog is. De Rijn in Duitsland dreigt onbegaanbaar te worden voor binnenvaartschepen. Iets ten zuiden van Koblenz ligt een knelpunt dat komende week waarschijnlijk droog valt. Nederlandse exporteurs kunnen nu nog maar de helft van hun capaciteit benutten door die lage waterstanden.